Mariette Krol met het NOS Journaal. Molukkers in Nederland zijn woedend over de uitspraak van premier Rutte... dat Nederland volledig en zonder voorbehoud erkent dat Indonesië al in 1945 onafhankelijk werd. Tot nu toe hanteerde Nederland de datum van de soevereiniteitsoverdracht in 49 als officiële datum. Juist voor de Molukkers is dat belangrijk, omdat die overdracht de juridische basis is voor het bestaan van de Molukse regering. Volgens premier Rutte blijft in juridische zaken de datum van 49 gelden... die ook de VN nog steeds hanteert. Voor de Griekse kust worden nog honderden migranten vermist. De boot waarop ze zaten kapseisde gisternacht. Zeker 79 mensen kwamen om. Ruim 100 werden er gered. Het is onduidelijk hoeveel migranten er precies aan boord waren. Mogelijk tot 750. De Griekse premier heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. In Amsterdam is een plan voor een nieuw erotisch centrum wat aangepast... nadat inwoners en ondernemers hun zorgen hadden geuit. Zo wordt het aantal horecaplekken in het toekomstige centrum verminderd... om zo minder bezoekers te trekken. De gemeente heeft drie locaties op het oog voor het nieuw te bouwen centrum. Een deel van de sekswerkers op de Amsterdamse Wallen moet daar op termijn naartoe verhuizen. Het gemeentebestuur kiest een locatie eind dit jaar. De openbaar aanklager van Berlijn is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar Til Lindemann, de zanger van de rockband Ramstein. Er liggen verschillende aangiften tegen Lindemann wegens seksueel misbruik. Tot nu toe waren er alleen beschuldigingen tegen de zanger. De Duitse band is al een paar weken in opspraak... en heeft beloofd ook zelf onderzoek te doen naar de beschuldigingen. En Fred Grim wordt de nieuwe trainer van FC Emmen. De 57-jarige Amsterdammer is de opvolger van Dick Lukien. Glim tekent bij Emmen een contract voor twee jaar... en moet de Drentse club weer terug in de eredivisie brengen. Het weer, vanochtend nog fris, een graad of 15.